de krochten. Een zoektocht naar de wortels van de Nederland. devil in me, trying to show his face. There's a God in me, wants to put me in my place. And I've gotta ask you, what do you want from me? You know, the deeper your cut, the less is left of me. I've gotta give. Dit was de sound met Possessions. Voordat we verder gaan met het interview met Jean-Paul, eerst een gedeelte uit een interview met Adrian Borland. Dit interview is opgenomen op 12 april 1992 door het KRO Leidse Kade Live radioprogramma. In my uh, introduction, the first hour, I said uh, journalists always write about the great atmosphere in your music. Um, are you happy with that description? Yeah, I think a, a, lot of it is about atmosphere. It's more than that, more than it is about like riffs and power and stuff. It's about uh, kind of building up uh, things and, and, then they become powerful in the end or something, you know? Mm. Do you really work on that to get this atmosphere on your records or? How no, do you do uh, that? no, it's kind of um, if, if, you work with someone as, as sort of strange as me, the, the atmosphere comes very naturally, I think. <laughs> um, your uh, CD is called Brittle Heaven. I think it's great, but in, in one way or another, you're, you're swimming against the tide. You know what I mean? Um, yeah, but that's the best thing to do, isn't it? I mean, the, wor the worst thing the worst thing to do for any musician is to just follow what they see as going on uh, with house music or something, because that is really so easy to do, you know because your no album is involved. really is really great. But I think it's pretty hard to get it on the radio or to uh, get well, it on the radio in England. Not really. I, I, don't know. There's a few places you can hear it. I mean, uh, if people want to hear this music, they can get to hear it. They can find it for themselves. You know. Yeah. Members of the Dutch band uh, Shaco played on your record. They also uh, toured with you. They're also here. Yeah. Uh, how did you meet Shaco? Uh, um, well, I sort of came over for a holiday and then I decided to stay. So, and I met Rob Actor, my manager, and he introduced me to the Shaco guys. And then we got, got Victor on keyboards, and, and, just it was just a very natural thing, you know. It just it just clicked straight away. Mm-hmm. One we did one song in uh, in a rehearsal studio, and it just right. Let's let's start a band, yeah. Mm. Is there uh, any difference between uh, English musicians and, and Dutch music- musicians? I think um, no, not really. They're, they're, they're, all lazy, really lazy people. Hey, what are here? <laughs> well, they're asleep, so can <laughs> ah, you even iemand wakker te No, they're all. I mean, English musicians are probably worse though. But they spend more time down the pub. English, is that true? And they smell worse because they don't wash. <laughs> Now, but it's uh, it's uh, a thing people say that in England you really have to work as a musician because there's little to back you up financially. So well, for some people, you know, for some people, it's all there on a plate, like uh, you know, MTV Easy sort of thing. MTV. Easy. Other people we have to work. <laughs> okay, it's uh, as I said, uh, Lou Reed. <laughs> Other people we have to work. That's a quote from Lou Reed. Moon, Moon, the morning daylight greet us soon. We must leave, say goodbye. You must take your place back in the sky. Before you disappear into that now dissolving night. every drunken soul in this room. Tamara Moon is eyeing you. I treated them once, I treated them twice. Now maybe a little kiss to break zei al, ja, ik lees heel graag biografieën van, eh, van artiesten. En uh, Edwin zou er eigenlijk ook wel zo'n boek geschreven kunnen worden. Ja. Ik denk dat er heel veel materiaal is. Ja. En ik denk dat het ja, een mooi boek op zou kunnen leveren. Ja, een, echte biografie eh, is er niet. Daar heb ik natuurlijk zelf ook over nagedacht. Maar dat is dus niet iets voor... dat, dat ligt dus... Wat ik had toen van, de moeder film komen. Dat heb ik dus niet bij dat boek. Ja, eh, voor mij mag er wel een boek komen, maar ik ga het mhm. niet doen. Dus er moet echt iemand anders oppakken die, de, die kan schrijven en die dat echt eh, wil doen. En, die, en ik, ik denk uiteindelijk dat dat dan ook wel gaat gebeuren. Er gaat vast wel een keer iemand te doen. Want in Italië is er al een boek verschenen over mm. Edwin. Er is nu een Spanjaard bezig met een boek over Edwin. Oh. Maar dat is dan ook alleen maar in die taal. Maar gewoon een biografie, eh, Engelse biografie over iemand, uh, van iemand die echt kan schrijven. Dat, eh, ik denk dat gaat wel een keer gebeuren. Ja. Maar niet aan mij. Waar ik wel mee bezig ben samen met eh, Marco. Eh, wij hebben plan opgevat om een boek uit te brengen met al zijn handgeschreven teksten. Of in ieder geval de handgeschreven teksten oh. die wij hebben. En Marco heeft die inmiddels allemaal ingescand. Want er zijn natuurlijk al voorbeelden van, zoals ook van Ian Curtis. hè? Mhm. Dat boek, ik, dat, dat heb ik ook. En ik ik heb laatst Karen het boek van Jim Morrison gegeven, met ook eh, zijn handgeschreven eh, teksten erin. Dat willen wij van Edun ook doen. Er is alleen nu een punt bereikt dat we moeten gaan kiezen, want schrik niet, we hebben 675 handgeschreven teksten van Edun. Edun. Zoveel? Ja. Ah. nou, inderdaad. En eh, daar kennen we dus niet de muziek allemaal van, want we hebben misschien muziek van 100, 150 nummers of zo. Dus er zijn nog iets van 500 nummers door Alien geschreven. Of in ieder geval teksten waar dan een nummer bij zou kunnen, kunnen horen. Eh, eh, je weet niet hoe hij werkte, wat hij het eerst deed. Eh, maar dat geeft ook weer aan, nogmaals, wat ik al eerder zei, hoe productief hij was. Ja, ik. En het, is, het lijkt er dus op dat hij eerst een teksten schreef. Dat vertelde Sonja wel. Hij schreef inderdaad altijd. Hij was altijd aan het schrijven. En eh, hij had altijd een boekje bij hem waarin hij eh, altijd allemaal maar dingen aan het opschrijven was. En nou, die dingen die wij nu, eh, zeg maar, vanuit zijn nalatenschap hebben gekregen. Dat boekje wat steeds aan gerefereerd wordt, ook, dus dat, heb ik, dat heb ik eigenlijk nog steeds niet gezien. Dit zijn allemaal A4'tjes. Mm uh, losse bladen waarin allemaal. Uh, oh, god, wat leuk. ja, Bijna 700. Het is niet voor te stellen, vind ik. Dus dat, maar we kunnen niet een boek maken met 700. Uh, eh, dat wordt gewoon te Dus we moeten daar ergens een keuze in gaan maken. Maar een biografie graag. En ja. het valt wel tegen dat je niet zo enthousiast bent dat je dat meteen. Nee, je moet ook wel een beetje bij de lees blijven. Kijk, zo'n film heb ik gebruik gemaakt van de professionaliteit van eh, Mark Waldman en dit. En een eh, cameraman en uh, geluidsman, weet je wel, die kun je wel inhuren. En Marcel Visbeen gaat nu een scenario-schrijver gebruiken voor zijn film. Maar een biografie, dan moet, ja, weet je... Er moet, er moet gewoon iemand... er moet gewoon iemand gewoon zelf doen, toch? Adrian is dat hij als kind eh, voor de televisie zat en alle eh, Formule 1 wedstrijden in een schriftje bijhield uh, de rondetijden, wie de eerste was en tweede. En dan zie je dus namen staan als Jackie X en Niki Lauda. Het is echt ongekend. En heel keurig netjes met lijntjes getrokken. En wat hij dan ook deed, is dat hij zelf een spel maakte van eh, karton en eh, plastic. En dat hij dan vervolgens eh, de wedstrijd ging nabootsen in de, in de huiskamer met autootjes. daar was ik natuurlijk niet allemaal zelf bij, maar dat heeft allemaal zijn vader verteld. En ik heb dat schriftje inderdaad. En dat is gewoon idolaat. En in zijn kamer, waar ik ook vier nachten geslapen heb, en eigenlijk geen oog dicht kon doen natuurlijk, want hij had die kamer achtergelaten en zijn vader heeft het zo gelaten toen Edwin is overleden. En ik ben gewoon in zijn bed gaan slapen. Maar op zijn deur zaten dus stickers van eh, John Player Special. Ah. Hij was helemaal lyrisch van, eh, helemaal gek van Formule 1. eerste singeltje. Die je kocht, ja. <laughs> Nou, de eerste single weet ik niet. Maar ik weet nog wel wat mijn eerste. Ik weet twee dingen. Ik weet het eerste concert waar ik ooit geweest ben. Ja. En de eerste plaat die ik heb gekocht. De eerste plaat die ik ooit heb gekocht heb, is van eh, Queen. En die heet News of the World. Dat is, met, dat is die groenige hoes met die robot eh, oh, op, de, op de voorkant. ja. Ik denk niet dat zij dat hun beste platen <laughs> vonden. je ook niet. Maar <laughs> <laughs> ik vond dat toen... Eh, ik, nou, ik kan gewoon nog herinneren, was in, eh, op de Col Single in Rotterdam. Daar zat een platenzaak, daar heb ik dat toen eh, gekocht. Toen ging ik vaak met het parfumlijntje, zoals het heet, het Hofpleinlijntje, naar, oh naar Rotterdam vanuit Zoetermeer. En ehm, de, het eerste concert wat ik heb meegemaakt, dat was in de Doelen en het was Herman Brood en een Wild Romance. Oh, ja. De eh, Herman Brood heb ik ook eh, niet zozeer als muzikant, maar wel als fenomeen heel hoog zitten. En daar lees, ik, daar lees ik ook eigenlijk alles van. En als ik zeg maar over hem lees en eh, ja, die boeken. ja, ik was, ik was ook lid van de fanclub van Herman Brood, weet je wel. En dan kreeg je dat blad ruggengraat. werd dan, dan zit je weer helemaal in die tijd, gewoon eind jaren zeventig. Dus muziek is wel heel belangrijk voor je, een groot deel van je leven. Ja, maar ik heb ook een hele rare periode gehad dat ik heel veel had met uh, soulmuziek. Hè. Hey, het bijna niet te zeggen. Ja. Maar dat ik vroeger eh, Ferry Maas Soul Show. Oh, ja. En dat eh, nam ik altijd op. Er waren twee okay. cassettebandjes. <laughs> Weet je, van die C, 2 twee C90-bandjes. en dan kon ik het heel de week kon ik het, nog een paar keer afluisteren. Ja, dat had ik niet met de had ik wel met Alfred Lagarde. Ja, Betonuur. Ja, dat heb ik natuurlijk ook nog gehad. Dus Rainbow, Deep Purple. Ja, ja. Kansas. Een heel iets anders waar we het toch over moeten hebben. Johan Cruijff. Oh, ja. Johan Cruijff is... Eh, ook een grote held van je. Ja. Ja, ik heb eigenlijk, eh, <laughs> zoals je merkt, een paar helden. <laughs> Nou ja, dat is niet... Eh, het is, ik heb inderdaad... er zijn gewoon een paar mensen en er is ook alle ruimte voor. Nou, je boekkast staat vol. Ja, ja dat is natuurlijk niet alles. Nee. Maar ehm, ja, Kruif is voor mij eh, eigenlijk eh, eh, al heel belangrijk, maar dat is meer al vanaf dat ik een, een jongetje was die op voetballen ging. Ja. En ik was dan ook zo'n voetballer die alles buitenkant rechts wilde doen, omdat hij dat ook deed. Ja, ja. ik vond het echt als voetballer al gelijk een, eh, een fenomeen. Ja. En eh, later ben ik hem zeg maar ook eh, blijven volgen. Ik, ik heb dat boven. Ik heb gewoon elk tijdschrift waarin hij behandeld werd... of elke krant kocht ik en dat verzamelde ik. Al zijn boeken waar, over hem. Ik koop alles. Het is meer dan een voetballer. Het is veel meer dan een, dan, een, dan een voetballer. Los van dat het de beste voetballer aller tijden is. <laughs> en ik weet, wel dat, ik weet wel dat Messi en Ronaldo eh, ook verschrikkelijk eh, goed zijn. Maar dat vind ik toch eh, minder complete uh, voetballers als Cruijff. En Cruijff is meer dan een voetballer. Ja. want hij was ook gewoon een dirigent. Hij was ook een dirigent van het elftal. Hij bepaalde het tempo. Hij bepaalde gewoon wat er gebeurde. En hij was niet iemand die alleen maar voor zijn eigen succes ging. En niet alleen in de spits eh, hing, maar die bij wijze van spreken achterin de bal op kon halen. En, eh, en keeper ook, eh, toch? Hij, hij kon ook, hij, hij, hij dacht dat hij alles kon. Hij dacht dat hij heel goed kon biljarten. <laughs> en, klaar, hij, hij, hij, hij, dacht altijd dat hij alles kon. Maar hij dat kon vind wel, ik ook hij kon aardig honkballen. Honkballen? Heeft hij ook nog gedaan, ja. heeft hij ook nog gedaan. Ja. Maar hij, hij, is meer dan een voetballer. Want ik vind hem ook iemand... dat is ook een gevaarlijk woord, een filosoof. Maar de manier waarop, eh, zo, zo, eh, zoals hij over voetbal kan praten, de, manier eh, hoe hij daarover nagedacht heeft en dat ook kan verwoorden. En als je dat ook leest in al die uitspraken van hem en in die boeken die nou over hem allemaal uitkomen, er, er, blijven gewoon nog steeds boeken over hem uitkomen. Het is, het is iemand die, die onherroepelijk eh, ja, zo ver boven alle partijen staat als het over voetbal gaat. En wat dat betreft voor mij, eh, ja, uh, ja, je zegt dat het een, een, een, god is wat dat betreft. Dan is dat natuurlijk onzin. Maar dat is wel, het gaat wel heel ver. Ik vind, ik vind het echt een, ja, ik hoor het, echt een, feno een fenomeen is dat gewoon. een das steht in Berlin. Deswegen fahr ich da immer wieder hin. Ich hab so ein Heimweh nach der Kurfürstendamm. Berliner Tempo Musik und Tamtam. Kreuzberg weint aus Damenklo. Neue Welle auf die Schnelle, Video sowieso. Ach komm, kleiner Mann was guckst du mich an? Da draußen dreht die Welt, genau wie bei uns in Amsterdam. Warum weinst du, kleine Berliner? Heute Abend geht's wieder los. Fröhliche Gesichter dunkle Geschichte auf Bahnhof so. Alles kommt wieder gut, nur unsere Liebe nie. Neue Welle auf die Schnelle, Marmor, Stein und Eisen bricht. Berlin schmerzt. Associeer je muziek met voetbal? Of andersom? Nee, ik vind voetbal wel. met muziek? Nee, absoluut niet. Want eh, nee, dat zijn wel twee verschillende dingen. Hoewel zeg maar muziek in een voetbalstadion eh, brengt wel, eh, verhoogt wel de, de sfeer. En sommige dingen kun je niet onlosmakelijk zien. Dus bijvoorbeeld bij Liverpool FC, ja. You Never Walk Alone dat zijn twee dingen die bij elkaar horen. Ik kan er nog steeds niet mee leven dat dat nummer ook door Feyenoord eh, eh, <laughs> gebruikt wordt. Dat slaat helemaal nergens op. Dat moet je gewoon vanaf blijven. Dat, is gewoon, dat hoort gewoon bij Liverpool. En eh, in die zin hebben muziek en voetbal wel wat met elkaar te maken. Maar verder niet, niet, niet, niet, nee. Nee, ik vind wel dat in een stadion voor, voor de wedstrijd lekkere muziek gedraaid moet worden. En Oasis moet gewoon bij uh, eh, met Manchester, gedraaid worden. Dat, dat is allemaal heel logisch. En bij eh, ADO Den Haag moet Harky Klorkenstein eh, <laughs> gedraaid worden. Dat is, al, oh, oh, Den Haag, het is allemaal logisch. Ja, oh, die lange van Den Haag. De lange van Vianen, <laughs> ja. ja. maar dat wordt ook wel gedaan. Dat wordt ook wel gedaan. Nou, daarom vind ik wel vraag. De Amerikaanse band ook populair met Seven Nation Army in de voetbalstadions. Dat is wel heel groot. Ja. Wel verrassend ook. Ja. Qua keus. Ja. Ja, er zijn denk ik, oh, daar kun je volgens mij ook wel een onderzoek naar doen. Naar welke, ja, ja. welke, muziek werkt in het voetbalstadion. Ja, ja. En de relaties, ja. ja. Nou wat ook, eh, ja, we hebben het nou eh, iedereen kent natuurlijk ook het filmpje van eh, Maradona in de warming-up bij Napoli. Dat hij live is live van Opus een balletje hoog houdt met de veters nog los. En, ja, dan gaat ook uiteindelijk een heel eigen leven leiden. Sommige mensen weten niet eens wie Maradona is. Of weten niet wie Opus uh, eh, wat. Maar we kennen dan wel dat clipje. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Dat vind ik ook wel mooi, ja. ja. Maar zoiets blijft het wel in leven. versterkt, ja, elkaar wel. Ja, ja dat, die hadden we trouwens net niet genoemd. Het is een muziekprogramma, maar eh, Maradona, Messi, Ronaldo, allemaal grote voetballers. Maar Cruijff is echt een eh, andere, hele andere regio. Het gaat echt verder boven. <laughs> Vind ik. iets meer vertellen over de stoornis die je eh, EDIN had Ja, daar weet ik zeg maar natuurlijk überhaupt niks van hoe dat zoiets komt. Eh, dat kan ik alleen maar invullen. Eh, had je een andere baan gehad waarschijnlijk? Ja, het is iets waar je, waar je denk ik mee geboren wordt. Wat lijkt mij heel erg vervelend is. als je naar de teksten luistert, wat ik waar ik eerder aan refereerde van I Can't Escape Myself van eh, de, de, van de, eh, de Sound. Wist hij zelf al heel vroeg dat hij eh, dat had. Moest hij er dus zelf van vrij jong, jongs af aan uh, mee, mee dealen. Nou ja, het duidt er gewoon op dat hij, wat ik eerder al aangaf, plots in een psychose kan belanden. En eigenlijk te maken heeft met een andere ik. Ja. Eh, die eh, soms opeens eh, naar buiten komt en die onder dwang wordt gehouden door het nemen van medicatie. Maar, en dat is dan ook de grote strijd die hij daarnaast nog had. Is dat als hij zijn medicatie niet nam, ja, of als hij zijn medicatie wel nam, zijn stem oh. beïnvloedde en hij werd vlak. Ja. En Edin was natuurlijk alles behalve vlak. Ja. En eh, dat lijkt me ook wel heel erg lastig eh, voor hem geweest. Dat hij dan eh, zo, zo vlak werd en zijn stem beïnvloedde. Dus hij had, had eigenlijk twee gevechten. Ja. Ook dat gevecht met die, die stemmen en het gevecht tegen de medicijnen. En het verhaal gaat bij zijn laatste platen, die, die zeg maar postuum is uitgebracht, Harmony and Destruction. Dus opnames eh, die zijn later op eh, plaat uitgebracht. Mhm. En die, eh, daarin wordt dus ook wel verteld dat hij uiteindelijk besloot om zijn medicatie niet te nemen. Dus hij wil gewoon die plaat afmaken. We zitten nu midden in een opnamecyclus. We gaan die platen afmaken. Ik neem medicijnen niet, want mijn stem moet goed blijven. En er stond heel veel druk op, op zo'n opnemen van zo'n plaat. Er zat ook tijdsdruk op, want elke eh, dag studiouur was geld. En dat, dat, geld was er ook allemaal niet. Hè. Dat moest ook, heb ik begrepen, van uh, anderen eh, komen. Waardoor er zeg maar ook druk op de ketel kwam. Wat uiteindelijk ook te maken zou kunnen hebben dat hij zeg maar in dat opnameproces uiteindelijk voor de trein is gesprongen. Zou die andere muziek gemaakt hebben als hij geen medicijnen nee. hoeft te slikken of stoornis of zo, of wat ook. Nou, dus volgens mij is hij eh, sowieso puur zang een, eh, een muzikant. Of, of, en, en, eh, wat mij betreft ook een dichter, kan je er ook aan vastplakken. Maar hij had sowieso muziek gemaakt. Maar misschien had hij dan wel tot andere nummers gekomen, dat weet ik niet. En, maar ik denk dat hij sowieso hele intense muziek had gemaakt naast muziek en schrijven van teksten. Tekenen die. Tekenen die ook. Ja, en dat, schilderen. Dat zie je toch ook heel veel. Dat, dat... Ja, dat kon die ook dus heel makkelijk. Hè? Ja. ja. Dat, is, dat, ja, dat zijn allemaal wat talenten die, eh, waarvan je graag een fractie zou hebben waarvan wat hij allemaal had. Ja. Ja, ja eh, multigetalenteerd wat mij betreft. Ja. Want wat was zijn opleiding eigenlijk? Zijn nou, achtergrond? Nou, eigenlijk niet. Hij, eh, ik weet niet precies hoe het in Engeland heet of hoe dat precies zit. Maar hij heeft zeg maar in principe, eh, laat maar, maar dan zeggen, in onze na de middelbare school niks meer uh, gedaan. Ook geen kunstopleiding of zo. Nee, dus maar dat was wel wat Bob vertelt ook in de film. Dat was dan zeg maar wel het doel, hè, want, eh, om iets in kunst te gaan doen. Of eh, misschien wel muziekjournalistiek, of, die, die kant. Maar dat, uiteindelijk ging het al heel snel, wat ik begrepen heb uh, ging het, ging, het ging, eh, ging, eh, er ging gewoon de muziek in. Ja. En zijn ouders financierden eigenlijk de oh, hele boel. Dat is bof, ja. ja. ja. Hij heeft eigenlijk nooit echt daarna nog naar een beroepsopleiding te gaan. Maar heeft hij dan van kunnen leven of zo? Ook lastig voor mij om dat oh, te zeggen, maar ik, ik zeg ik, ik, zeg dan in de, als antwoord hierop nee. Hij kon het niet dat zijn ouders heeft, hebben eigenlijk hem altijd geholpen. Ja. En eh, vrienden eh, overal eh, in Europa waar hij was, kon hij wel blijven slapen. En hij had dus in Nederland een aantal hele goede vrienden waar hij langdurig, langdurig kon oh, verblijven. En, maar als hij terugging naar Engeland, dan ging hij over het algemeen gewoon wel terug naar zijn, naar zijn ouders en later zijn vader. En hij heeft in Engeland wel een aantal keren geprobeerd op zichzelf te wonen, is mij verteld. Dat is eigenlijk allemaal maar van korte duur eh, oh, geweest. En hij had ook een vriendin aan het eind. Hè, tijdens dat opnameproces, wat ik je net vertelde, van wat uiteindelijk Harmony in Destruction is geworden, had hij ook een vriendin, Diana. Eh, daar woonde hij dan natuurlijk ook eh, wel, heb ik begrepen. Maar plat gezegd, eh, denk ik dat hij voor uh, eh, 95% van zijn leven gewoon bij zijn ouders woonde. Oh, nou. En dus ook eh, daarop teerde. En de royalties die hij heeft gekregen voor al zijn muziek is niet genoeg geweest om van te oh. kunnen leven. Jean-Paul vertelde al eerder in dit interview dat zijn idee voor een documentaire over Edin Borland is gekomen na het zien van de documentaire Sugarman. Dit is een documentaire over de zanger Sixto Rodriguez. Hier het nummer, Sugarman van Sixto Rodriguez. Sugarman, won't you hurry? Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? silver magic ships you carry. Jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned such a dead black hole. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry. En wat is zijn beste nummer? Ik heb daar zeg maar uh, wel over nagedacht. En eh, het antwoord wat ik eh, daarop eh, geef is eigenlijk iets wat ik al eerder, eerder vertelde. Het is heel, voor mij heel moeilijk bij hem om aan te geven: dit is zijn beste nummer. Of omdat ik zeg maar bij alle. Ik hoef eigenlijk alleen maar zijn stem, stem, te horen. Ja, ja. Er zijn een aantal nummers, bijvoorbeeld het nummer Winning, wat iedereen kent. Wat in mijn optiek helemaal kapot is gedraaid voor mijn oren. Ik kan het nummer bijna niet meer horen. Want ik heb het gewoon te vaak gehoord. En het is ook heel vaak eh, gecoverd. Ja. En dat, dat nummer is voor mij, eh, eh, hoe, hoe, betekenisvol het ook is, is kapot. De, ik, ik kan er niet zoveel meer. Ik word er niet warm meer van. Maar bijvoorbeeld het nummer, als je dan toch nummers moet noemen, dat is dan het nummer Total Recall van de Sound. Dat nummer is een nummer wat ik nog steeds wel heel graag hoor. En als ik een verzoeknummer zou moeten eh, indienen van eh, de sound, dan is het mm. Total Recall. En waarom? Want Adrian beschouwde, nou niet, alleen dat ik er heel blij van word, maar dat Adrian zelf beschouwde dat ook als zijn ultimate love song. Oh, oké, dat is mooi. Nou ja, dan heb je mij al. Ja. Dus dan ga ik ook heel anders naar zo'n eh, nummer luisteren. Ja. En een ander nummer waar ik zelf altijd al heel gek op was, eh, dat nummer heet Counting the Days. En dat gaat dus ook over een onbereikbare liefde die dan wel of niet eh, bereikbaar eh, wordt. Die op een ander ah, continent. die, die woont op een ander continent. Maar dat nummer, daar heb ik ook een leuke anekdote bij. Ja. Je hebt, vroeger had je, nou ze leeft nog steeds gelukkig, Patti Smith. Dat weet je van Dancing Barefoot. Die had mhm. dat vroeger, die had een nummer, dat heet Land. En dat is een nummer van wel 30 coupletten. En dat nummer dat eindigt met de, de zin: Between the sheets, there was a man dancing around to the simple rock and roll song. En Alien gebruikt dat als introductie bij een concert eh, in Spanje. Een heel goed concert, wat op eh, YouTube staat. Voor dat nummer. Waarin hij dus aan een gewoon een van de zoveel coupletten van Patti Smith eh, refereert voordat hij dat nummer inzet. Ja, ja. En dat maakt dat nummer voor mij daardoor ook extra eh, eh, eh, beladen. Los van de ja. context van, de, van het nummer. Omdat ja. het gaat gewoon over een onbereikbare of bereikbare liefde. wat, ik heel erg voel. Ja. En Possession vind ik ook een waanzinnig sound nummer, En dat is vooral door de... waar de sound eigenlijk mee bekend werd, de climax. dus ah, dat nummer wordt echt opgebouwd naar een bepaalde climax wil ik nog weten wat zijn solo... Eh, ja, natuurlijk, ja. ja. Nou, er zijn, twee, <laughs> er, zijn twee, er zijn eigenlijk twee nummers die ik eh, heel graag draai van hem, van zijn soloplaten. platen The Beautiful Ammunition is eh, sowieso mijn... Voordat Neon en Stone uitkwam, vond ik dat altijd de beste plaat. Ja. En er staat een nummer op, dat heet Shoreline. Okay. En dat nummer zit ook in de film. En dat nummer is steeds meer bij mij gaan leven toen Mark eh, eh, de film aan het editen was. En waarom? Oh, ja. Eh, in de film vormt dat nummer het kantelpunt in de film. Je ziet dan vanaf daarna zie je eigenlijk de loorgang van, oh, van, van in beeld. Maar dat nummer is zo gevoelig, zo fijn besnaard. Dat is echt... Oh, ja, je moet ja, ik hoop dat jullie die, die gaan raaien. draaien. En Someone Will Love You Today is een dus ja, speciaal nummer, omdat dat het nummer is wat op zijn... Uh, ik was daar zelf niet bij, maar op zijn uitvaart is gedraaid. of tears. The years before sense into that ocean won't make that sadness any less. Counting the days towards our new construction, moving mountains by compulsion. The imposter jocks us out. day. feel like she was with me more than a best friend, a guiding light. With lessons learned, and now we have to burn. Was hij zelf trots op zijn werk? Ja. Ja? Ja. Ja. Ik moet er wel eh, bij zeggen dat ik altijd het gevoel heb gehad dat Alien zich wel eh, eh, ondergewaardeerd voelde. Mhm. En dat hij daarin eigenlijk ook ja, meer verwachtte dat hoor je soms ook wel door in zijn, eh, in zijn nummers, vind ik. Hè? Een beetje die, die, die, die, die, die wanhoop eh, van... Eh, ja, en, ja, dat hoort het in zijn interviews ook terug van... hij vindt eigenlijk dat ze, ze verdienen veel meer. Dat ze meer, ah, als de sound verdienen meer, maar hij, En dat is, dat is denk ik ook wel zo. Als je gezien hoe productief hij was. Ja, zeker. En wat voor intensiteit hij werkte. Ja. Maar hij was zeker heel trots op zijn zichzelf. Ja. Oh, en ik zou zo graag. Uh, ik had zo graag zijn reactie eh, gehad op de film, hè? Ja. Wat had hij daar nou van gevonden? Ja. <laughs> to be He bought the bar and the manager's car. And in the evening's last words of coherence, he tells you it's you who's going to go. meeste grond wel gecoverd. Zeker, ja. hoop interessant gehoord. Of heb je nog een leuk smeuïg verhaal over ASIN of over... Eh, nou, nee, in die zin heb ik denk... Ik, ik, ik sta echt te kijken dat ik gewoon eh, zoveel heb verteld, joh. Het is nog steeds, eh, <laughs> ik zei het net tegen Karen tussendoor in de pauze, dat ik eigenlijk helemaal leeg loop. Op het moment dat jullie er een muntje in gooien, dat ik gewoon... Ja, heerlijk toch? En ik heb, en ik dat is voor ons het lekkers. En ik heb het idee... Ja, en ik, heb, en ik vertel het niet voor de eerste keer. Want ik vertel heel veel dingen. Ik, ik heb het natuurlijk ook andere mensen al een verteld. Of, in eh, eh, panels ja. dat ik gezeten heb. Weet je, dan word ga ik, en, maar dat het nog steeds zo enthousiast kan worden over vooral Eduen en de film. En, dat is gewoon nog steeds eh, levendig. Ik, ja, ik verbaas mezelf heel erg. En ik, ik heb denk ik het meeste wel eh, verteld. Ja, er zijn altijd wel dingen die, eh, Tuurlijk, die me dan later te binnen schieten. Maar voor nu, is het, voor mij is dit, dit is gewoon voor mij nu goed. Ja, voor dus mij ook. Je hebt voor mij een heel interessant verhaal verteld. Ja. heel enthousiast. Dus hartstikke bedankt. Nou, heel graag gedaan. En ik vind het echt heel tof dat jullie dit doen. Voordat we deze aflevering afsluiten, nog een kort stuk uit een interview met Adrian Borland. Opgenomen tijdens op 16 januari 1990. Jean-Paul bedankt, Dick bedankt en luisteraars, tot de volgende keer. Well, my goal is just to enjoy myself as much as possible. And I think anyone who knows me knows that. So, uh, but more seriously, I suppose I think I've come to terms with I'm more of a songwriter than a performer. Really, I think people even come when they come to see me live or something, they they come to see the person that wrote the songs perform them. I think well, uh, yeah, it's hard to explain. I think some people do find me quite um, compelling to to watch for some reason. You know, I think I put a lot I put a lot into what I do on stage. So it becomes quite, although I'm not really, I don't look great or anything, it becomes a, a compelling kind of theatre or something. Five of my favourite songs. Yeah, I'm. I tend to like certain groups, and I tend to become involved with the personalities of the people that are in those groups, like like Iggy Pop or something, or Joy Division, Ian Curtis, or Jim Morrison, Lou Reed. So I tend to get. I don't know why. I think if you there's something good about pop music where you where you have um, personalities, and then you can start feeling things with those people. You know, as they as they change and as they make different records and as they go as they go through different experiences, you can you can follow with them if you like their experiences. You know what I mean? It's not quite. Oh, it's not just another song by someone else. And I mean, I, I do admire songs, but I more admire people. I think well, it's not because yeah, I like music that's simple. I, I like music that is direct. To me, simple music direct communi- can communicate a bit more uh, effectively, you know, a bit more direct. Um, one of my other favourite songs would have to be China Girl by Iggy Pop, or maybe Search and Destroy by the Stooges. You know, just for this, I just like Iggy Pop's attitude to things. You know, he's, he's not he likes to shock people, and I think and I, and I, sort of like i um, I think that's good as well yeah, I've been reading this book called The, the Wild One by some Swedish guy, and uh, it's obvious that you know they were quite something else. They weren't really rock music; they were more a kind of performance art, really, with a lot of very dubious things going on. Iggy cutting himself and stuff like this, and challenging the audience by going right into the audience, you know. And I think uh, it, it's the I don't actually, you know, I don't think it can be done again, really but it's that attitude that I like, you know. And I think even even in some of my songs, there's that comes through as well in in the attitude of some of the songs. Maybe not quite as uh, confrontational as Iggy Pop, but it must be there somewhere. I think it's been such a major influence on me. I think it might have something to do with the fact that when you first start listening to music, you're about 15, and it makes a big impression on you. And those people if they're good enough, I think those people stay with you. If, if you like if you pick the right people, if you like, <laughs> then they can sort of stay with you right right through to what I am now, which is indeterminate. Um, but uh, maybe as you get older, maybe because I've done it myself, I find it harder now to to look up to other people. But otherwise, I'm, I'm sure. I mean, I, I admire Mike Scott from the Waterboys. I like um, Mark Hollis from Talk Talk, and things like that. I think one of my favourite songs would have to be, of the 80s, would have to be by the Waterboys, Whole of the Moon.